een Klomp met het NOS-journaal. Nederlanders die nu nog vastzitten in Libanon... kunnen mogelijk nog mee op repatriëringsvluchten van andere landen. als dat niet kan en er ook geen commerciële vluchten meer gaan... overweegt Nederland om zelf nog mensen op te halen als daar veel vraag naar is. Dat schrijven de ministers Veldkamp en Brekelmans in een brief aan de Tweede Kamer. Afgelopen weekend voerde Nederland twee repatriëringsvluchten uit. Aan boord waren ruim 200 Nederlanders en ook ruim 100 buitenlanders. De nieuwe omgevingswet, die sinds 1 januari van kracht is, werkt nog niet zoals bedoeld. Blijkt uit een rondgang van de NOS bij verschillende gemeenten. Wie een vergunning wil voor een verbouwing of om bomen te kappen... zou sneller geholpen moeten worden. Maar de omgevingswet levert juist extra werk op... en leidt tot verwarring bij burgers. Het komt onder meer doordat inwoners meer ruimte krijgen... om mee te denken over projecten van de overheid. Maar daardoor komen plannen doorgaans langzamer van de grond. Nederland gaat 400 miljoen euro investeren in de productie van drones voor Oekraïne. Defensieminister Brekelmans kondigt dat aan tijdens een bezoek aan Kharkiv. De drones worden voor een deel in Nederland ontwikkeld... en kunnen zowel op land als op zee worden ingezet. ook bevestigt Brekelmans dat de eerste 24 Nederlandse F-16's... inmiddels in Oekraïne zijn ingezet. Bij Israëlische luchtaanvallen in Jabalia in het noorden van Gaza... zijn zeker 17 mensen omgekomen. Onder de doden zijn negen kinderen, meldt het Palestijnse Agentschap voor Burgerbescherming in Gaza. Eerder vandaag meldde het Israëlische leger dat het de stad had omsingeld... omdat Hamas daar bezig is met het opnieuw opbouwen van zijn infrastructuur. Jabalia is sinds het begin van de oorlog vaak gebombardeerd. Zo goed als alle inwoners van het gebied zijn gevlucht. Het weer bewolkt en er trekken wat buien over het land.